Dit is Maud met het NOS Journaal. Voor de kust van Spanje worden zo'n 50 migranten vermist. Ze zijn waarschijnlijk verdronken. De kustwacht redde drie uitgeputte vluchtelingen van een halfgezonken rubberboot... waarop veel meer mensen hadden gezeten. De boot was vertrokken uit Marokko. De drie overlevenden dreven al dagen rond op de restanten van de boot. Ze zijn tussen de 17 en 25 jaar en komen uit Midden-Afrika. Het wordt weer drukker in de Nederlandse winkelstraten. Het aantal bezoekers steeg de afgelopen zes maanden met gemiddeld 3,7 procent... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een onderzoek. Of al die mensen op straat ook meer zijn gaan kopen, is niet bekend. Werknemers die gelukkig getrouwd zijn, een flexibel contract hebben en overwerken... zitten minder vaak ziek thuis, blijkt uit een onderzoek van onder meer het CBS... Daaruit kwam ook naar voren dat mensen met een vast contract zich bijna twee keer zo vaak ziek melden als collega's met een flexibel contract. Verder blijven vrouwen vaker ziek thuis dan mannen. Het kinderziekenhuis dat wordt gerund door het Vaticaan heeft aangeboden te zorgen voor een Britse baby van 10 maanden die doodziek is. Hij lijdt aan een zeldzame ziekte die zijn hersens en spieren aantast. De artsen van het kind en verschillende rechters vinden dat het kind mag overlijden. Hij heeft waarschijnlijk constant pijn. De ouders willen hem in leven houden. Het kinderziekenhuis wil ze daarbij helpen. Ook Mark Cavendish moet de Ronde van Frankrijk verlaten. De renner ging gisteren in de eindsprint hard onderuit... na een elleboogstoot van Pieter Sagan. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn schouderblad heeft gebroken. Sagan werd gisteravond door de jury uit de Tour gezet. Het weer in het noorden bewolking, maar vanuit het zuiden steeds meer zon bij maxima tussen 21 en 26 graden. Morgen wordt het overal zomers warm. En dit was... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 2 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en dorp 5. Wat meer vertraging is er na een ongeluk op de A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Oudekerk aan de Amstel 4 kilometer.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 cantaré, esta rumba guitarra que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores cuando se embala su vela, cuando se embala doctor.